Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. GroenLinks-Kamerlieke van Gent stopt ermee. Ze wil niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september. Van Gent zit sinds mei 1998 in de Kamer en is een van de bekendste gezichten van GroenLinks. Tegen het ANP zegt ze dat, het, dat ze het tijd vindt voor een nieuwe uitdaging. In 2010 was Van Gent in eerste instantie op een onverkiesbare plaats gezet. Na een intensieve campagne via onder meer Twitter kwam ze uiteindelijk op de vijfde plaats terecht. De Londense burgemeester Boris Johnson is herkozen. Hij won nipt van zijn linkse aartsrivaal en voorganger Ken Livingstone. De uitslag van de verkiezing, die donderdag werd gehouden, liet lang op zich wachten. De afgelopen avond bleek dat er twee dozen met stemmen vergeten waren. Dus die moesten toen ook nog worden geteld. De burgemeestersverkiezing in Londen werd spannender dan verwacht. Tijdens het tellen van de stemmen werd de achterstand van Livingston steeds kleiner. Johnson en Livingston voerden de laatste weken een ongekend felle strijd. In het centrum van Meppel heeft een grote uitslaande brand groet in een speelgoedwinkel. De brand ontstond op de bovenste verdieping van het pand. Een deel van de historische gevel is ingestort. Niemand is gewond geraakt. Het pand is een van de oudste gebouwen in Meppel.